Nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dat hebben Nederlandse ecologen onderzocht op basis van Duitse cijfers... die al drie decennia nauwkeurig worden bijgehouden. De onderzoekers noemen de cijfers alarmerend... en denken dat het probleem in Nederland net zo groot is. Waarschijnlijk komt het dat er veel minder insecten zijn... door de intensieve landbouw en het gebruik van pesticiden. In het oosten van de VS heeft de politie een man opgepakt voor twee schietpartijen... Bij de eerste schietpartij bij een bedrijf in de staat Maryland zijn drie doden en twee zwaar gewonden gevallen. De slachtoffers zouden collega's zijn geweest van de schutter. Die vluchtte vervolgens naar buurstaat Delaware, waar hij in zijn woonplaats nog een zesde man neerschoot. De politie kreeg de schutter na een klopjacht in Delaware te pakken. De man van 42 is een bekende van de politie. Waarom hij zijn collega's doodschoot is nog niet duidelijk. Twee agenten van de luchtvaartpolitie in Chicago... die een man uit een vliegtuig hebben gesleurd, zijn ontslagen. Twee anderen zijn geschorst. De reiziger werd in april met geweld uit een toestel van United Airlines gehaald...